Robert Baltus met het NOS Journaal. In Kiev zijn op meerdere plekken explosies, meldt burgemeester Klitschko. In het oosten van de Oekraïense hoofdstad is brand uitgebroken. Eerder in de nacht ging op veel plekken in Oekraïne het luchtalarm af. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Vandaag wordt een landbouwakkoord niet verwacht. Premier Rutte en landbouwminister Adema zijn nog in overleg met de boeren van LTO Nederland. Maar alle andere partijen, zoals supermarkten, diervoederbedrijven en provincies, zijn naar huis gegaan. LTO en het kabinet praten verder. Als ze op één lijn komen, zullen ze dat weer aan de andere partijen voorleggen. Premier Rutte schoof in het begin van de nacht aan op een Haags landgoed... waar geprobeerd wordt tot een landbouwakkoord te komen. Het overleg is al uren gaande. Hoe het precies voorstaat, dat blijft onduidelijk. De politie heeft in een huis in Venendaal 17 cobra's gevonden. Naast de explosieven werd er ook een kilo cocaïne en een halve kilo amfetamine gevonden. Vijf mensen zijn aangehouden. Ze werden al enige tijd gevolgd door een speciaal politieteam... vanwege een auto die in een andere zaak de aandacht trok. Toen die taxi bij de woning in Venendaal aankwam... ging een man met een tas naar binnen en daarop besloot de politie binnen te vallen. De laatste tijd ontploft vuurwerk vaak bij woningen... vermoedelijk om mensen onder druk te zetten... zoals de afgelopen weken in Rotterdam. Tientallen mensen slapen vannacht in tenten voor het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Ze demonstreerden zo tegen de omstandigheden van vorig jaar... toen vluchtelingen bij het aanmeldcentrum buiten moesten slapen. De hulporganisaties die meedoen aan het tentprotest zijn bang dat dat deze zomer weer gebeurt. Het weer. Vannacht wordt fris. Vlak boven de grond kan het hier en daar lichte vorst zijn. Morgen begint op veel plekken bewolkt, maar smiddags is het bijna overal zonnig.